12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Pakistan hebben vrouwen gedemonstreerd tegen de manier waarop de politie een groepsverkrachting behandelt. Honderden vrouwen kwamen bijeen in Islamabad, Lahore, Karachi en Peshawar. Dinsdagavond werd een vrouw langs de snelweg buiten Lahore verkracht door twee gewapende mannen. Ze was daar gestrand met een lege tank. De hoogste politieman die op de zaak werd gezet legde de schuld bij het slachtoffer. Hij zei dat ze niet s'avonds had moeten reizen en erop had moeten letten dat ze genoeg benzine had. De demonstrerende vrouwen roepen om het ontslag van de politiechef. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld in 24 uur tijd. Het vorige record van afgelopen donderdag stond op ruim 9800 nieuwe gevallen. Net als in Nederland is het aantal ziekenhuisopnames en doden veel lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis. In Nederland zijn er de afgelopen dag 1231 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is nauwelijks minder dan gisteren. Toen waren het er 1270. In meerdere Duitse steden zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. In München ging het volgens de politie om 10.000 demonstranten. Dat is het dubbele van wat was aangemeld, maar de betoging verliep vrij rustig. In Hannover waren ongeveer 1100 mensen op de been. Afgelopen maand waren al vaker van dit soort betogingen die tienduizenden mensen trokken. De autoriteiten beëindigden veel bijeenkomsten vroegtijdig... omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Op de eerste avond van het nieuwe eredivisie-seizoen heeft Feyenoord met 2-0 gewonnen van Pek Zwolle. Steven Berghuis maakte beide doelpunten. Eerder vanavond versloeg Herenveen Willem II, ook met 2-0. Het weer. Het koelt vannacht af naar 9 tot 12 graden. Morgen af en toe wat sluierbewolking, maar op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het wordt rond de 20 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden. Maandag en dinsdag wordt het tegen de 30 graden.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 But whatever was in my mind, my body pushed those thoughts aside because it just wanted to dance. It just wanted to fly. precision. I even had funky premonitions of me floating around the room, passing flowers to all the boys and girls. Was it that time to trip? Or was I just high on the sounds of the to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm, I'm gonna go out. So you, so you put on your favorite shoes or you, or you put on your favorite jeans, and you get into the mood.